Een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Syrische president Assad heeft de bevolking van Aleppo gefeliciteerd met wat hij noemt de bevrijding van hun stad. Hij zegt dat voortaan zal worden gesproken over de tijd voor en de tijd na de bevrijding van Aleppo. Vandaag is begonnen met de evacuatie van ongeveer 5000 rebellen en hun familieleden uit Oost-Aleppo. De stad komt dan weer helemaal in handen van het Syrische regime. De nabestaanden van Mitch Enriquez vinden de disciplinaire straffen die vier van de vijf betrokken agenten hebben gekregen te licht. Twee van de agenten krijgen voorwaardelijk ontslag, twee anderen een berisping. Ze worden verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De disciplinaire straffen staan los van de strafrechtelijke vervolging van twee van de agenten. Op de lichamen van mensen die omkwamen bij de crash van een toestel van Egypt Air in mei dit jaar zijn resten van explosieven gevonden. Het lijkt er dus op dat het vliegtuig is neergestort door een aanslag. Het was op weg van Parijs naar Cairo. Alle inzittenden kwamen om. Egypte start nu een strafrechtelijk onderzoek. Er is geen gevaar voor de continuïteit bij de Belastingdienst, dat heeft staatssecretaris Wiebes gezegd. Volgens de Vereniging van Hogere Ambtenaren leidt de vertrekregeling tot een leegloop bij de Belastingdienst en daardoor kan het werk volgens de vakbond in gevaar komen. Van de 30.000 medewerkers zouden er 7.000 vertrekken. Maar Wiebes raamt het aantal vertrekkers op 3.500. GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren komt toch weer op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst, op de zesde plaats. Nadat de kandidatencommissie haar had gepasseerd, begonnen sympathisanten een actie voor haar. Van Tongeren zit sinds 2010 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, vooral in het noorden. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen lost de mist langzaam op. Er kan wel lage bewolking blijven hangen. In de middag schijnt de zon van tijd tot tijd en dan wordt het rond de 7 graden. In het weekeinde is er vaak veel bewolking en lokaal wat regen. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files met een kwartier of meer vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en naar de vesting 4 kilometer met ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen te Dieven meer een half uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Battenverdorp en Knopen Velsen 20 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert staat 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht een kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Riesendam 20 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en Spijk en Nisse staat een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht, de vertraging valt nog mee. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasdijk en Vlaardingen een uur vertraging.